Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft getwitterd dat hij zich met dank aan alle zorgmedewerkers goed voelt. Het is een van de weinige tweets sinds er corona bij hem is vastgesteld gisteren. Eerder vandaag hield zijn arts ook al een persconferentie om te melden dat het goed gaat met Trump... en dat zijn gezondheid is verbeterd sinds de ziekenhuisopname. Vanwege de besmetting zijn Trumps campagnebijeenkomsten voor de presidentsverkiezingen voorlopig uitgesteld of worden online gehouden. In Italië zijn zeker twee mensen om het leven gekomen door noodweer. Een brandweerman werd dodelijk getroffen door een omvallende boom... en een automobilist verdronk toen zijn auto werd meegesleurd bij een overstroming. Het noorden van Italië en het zuidoosten van Frankrijk zijn getroffen door herfststorm Alex... die gepaard gaat met forse regenval. Dat leidde tot aardverschuivingen en overstromingen. Zeker negen mensen worden nog vermist, onder wie twee brandweermensen. Het RIVM heeft dit jaar een half miljoen extra vaccinaties tegen de griep besteld. Jaarlijks worden zo'n 6 miljoen mensen uitgenodigd om de griepprik te halen. Normaal reageert ongeveer de helft op de uitnodiging. Het RIVM verwacht dat dit jaar meer mensen de prik willen vanwege het coronavirus. Er zijn nu bijna 4 miljoen vaccins besteld. Mocht dat niet genoeg zijn, dan wordt aan gezonde 60-plussers gevraagd om de prik dit jaar niet te halen. In de Eredivisie voetbal hebben FC Twente en FC Emmen gelijk gespeeld. In Enschede werd het 1-1. Eerder op de avond won ADO Den Haag met 2-1 bij VVV Venlo. En Vitesse won thuis met 3-0 van Heracles. Het weer... De regen in het noorden trekt snel weg en af en toe klaart het op. Later vannacht en morgenochtend opnieuw buien vanuit het zuiden.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 Mr. like a fire burning deep in my soul, yeah. And when I feel you, it feels like I'm in heaven. It goes on forever like a dime on a roll. And when I hear you calling, it's like heaven. I wait here forever till I'm out of the cold, yeah. And when I hear you calling, I'm in heaven. We'll be there together. No, I won't be alone. When I see you, make me lose control Like a fire burning deep in my soul, yeah And when I feel you, it feels like I'm in heaven It goes on forever like a dime on a roll And when I hear you calling, it's like heaven I wait here yeah, forever till I'm out and your house is my house. Are you sleeping? Are you dancing? Are you fucking? <laughs> Ink and salt mixes the noise. Mr. Chiavistelli. DJ Chiavistelli. And this is my house. radio show. DJ Superstar. Chiavistelli. Chiavistelli DJ. Chiavistelli. DJ Chiavistelli. And this is Some of you are wondering Ravistelli.